3 uur. Dit is Renate Evers met een NOS Journaal. De kans is klein dat er bij economische tegenvallers opnieuw aan de AOW-plannen wordt gesleuteld. Dat heeft premier Rutte gezegd in het debat over de regeringsverklaring. De oudere partij 50PLUS vroeg zich af of het kabinet nog meer versnellingen met de verhoging van de AOW-leeftijd in petto heeft. Volgens Rutte is de intentie van dit kabinet om de rit uit te zitten en de plannen die er nu liggen niet nog eens op de schop te nemen. Voormalig Dutch commandant Karremans wil dat het Openbaar Ministerie voor het einde van de maand besluit over het strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Volgens zijn advocaat Knoops heeft Karremans lang genoeg gewacht. Nabestaanden van slachtoffers van Srebrenica deden in juli 2010 aangifte tegen onder andere Karremans wegens oorlogsmisdaden en genocide. De VN-eenheid van Karremans moest Srebrenica beschermen. De zakenman Frans van Anderaat moet ruim een half miljoen euro betalen aan de staat. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Het Openbaar Ministerie had een miljoen geëist. Van Anderaat verdiende in de jaren 80 veel geld met de verkoop van een grondstof voor mosterdgas aan de Iraakse dictator Saddam Hussein. In maart 1998 kwamen in het noorden van Irak 5000 Koerden om bij een Iraakse gifgasaanval. Van Anderaat werd in 2007 veroordeeld tot 17 jaar. De starterslening voor mensen die voor het eerst een huis kopen blijft bestaan. Minister Blok voor Wonen heeft 20 miljoen euro uitgetrokken om dat mogelijk te maken. Het kabinet heeft besloten dat vanaf volgend jaar alleen nog hypotheekrenteaftrek mogelijk is voor leningen die vanaf het begin af aan worden afgelost. Startersleningen zijn de eerste drie jaar aflossingsvrij. Blok heeft nu besloten voor die leningen een uitzondering te maken, waardoor ze onder de huidige voorwaarden kunnen blijven bestaan. Het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en koelt het flink af.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 En dit was direct na het nieuws. Paul Simon met het prachtige nummer eh, dan moet ik even op de hoes kijken, want het is een ontzettend lange titel. How the Heart Approaches What It Yearns. Zo, nou, doe het er maar even mee. How the Heart Approaches What It Yearns. Eh, One Trick Pony was overigens een album dat uitkwam in 1980. Eh, en het verhaal gaat dus... het is een film... Eh, waarin Paul Simon zelf de hoofdrol speelt. Over een eh, popartiest eh, die platen gemaakt heeft. En op een gegeven moment het allemaal zo verschrikkelijk zat is dat hij er een punt achter zet. Omdat hij het moe is om allerlei dingen te moeten doen die, die hem opgedragen worden. En dat hij eigenlijk zijn eigen ding wil doen. Bekend verhaal voor popartiesten natuurlijk. Goed, we gaan ehm, door met Dave Crosby. Van het album If I Could Only Remember My Name draaien we het prachtige liedje Laughing. escape. Thing was dat van het album If I Could Only Remember My Name. David Crosby is toch wel aardig wat gebeurd in zijn leven, dames en heren. Hij was onder andere ook te horen op het album Harvest, het succesvolste album van Neil Young uit 1972. In de vaak eh, complexe, herkenbare harmonieën van zijn gezelschappen neemt hij doorgaans de bovenstem voor zijn rekening. Zijn stem is rauw en schel en vaak zet hij ook een kopstem op. In 1985 zat hij een jaar opgesloten in Texas wegens drugsbezit. Maar een hoger beroep werd hij vrijgelaten. Een aantal jaren moest hij Ehm, een aantal jaren later moest hij mogelijkerwijs mede door zijn drankgebruik een levertransplantatie ondergaan. Op 6 eh, maart 1987 werd hij in New York opgepakt wegens wapen- en drugsbezit. Hij had bagage achtergelaten in een hotel. Nadat een hotelmedewerker bij een poging de eigenaar te achterhalen... een 45 kaliber wapen en mes en marihuana vond, werd hij opgepakt. Om Melissa Etheridge en haar lesbische partner aan een kind te helpen... heeft David Crosby sperma afgestaan. Hij heeft ook nog een zoon, James Raymond... Eh, die gelijk bij de geboorte voor adoptie afgestaan staan werd. Maar met wie hij intussen herenigd is. Samen met hem en Jeff Pavar vormt hij een band. Crosby, Crosby Pavar en Raymond. En ook treedt hij nog steeds op met Stephen Stills en Graham Nash. Meestal samen met Nash. Crosby en Nash zijn te zien op de DVD Remember the Night van Dave Gilmer. Ehm, <clears throat> hij is nog steeds actief op eh, muziekgebied. Hij doet nog steeds eh, dingen. Ik eh, kan me dus een prachtige video herinneren... waarin hij onder andere samen optreedt met Graham Nash en eh, Bonnie Raitt. Fantastische video trouwens. Ehm, Love Has No Pride heet dat nummer. Dat is echt heel mooi. Ehm, en dit was dus een eh, stuk van zijn allereerste soloplaat. If I Could Only Remember My Name. We gaan door met Janice. Janis Joplin, 1971. Album is uitgekomen na haar dood. plaat was klaar en toen is ze overleden aan een overdosis. Goh, wat een drugs en drank allemaal vandaag zeg. Hè? Nou. Dat wij, dat, wij het nog, dat wij het nog overleven hier. Nou, in, in die studio. Nu te geloven ze. Nou, we gaan van uh, Janis Joplin draaien. Het prachtige liedje My Baby. Van, de album, van het album Pearl. Janis Joplin. My Baby. Het lijkt wel een gospel zeg. Geweldig mooi. Groot koor erachter. Heerlijk. Want, eh, de, eh, Full Tilt Boogie heet de band waar ze mee optrad in dit geval. Eh, het album Pearl verscheen in 1971 nadat Janice zelf al overleden was. Dus ze heeft het album nooit meer gehoord. Eigenlijk wel jammer, want dan had ze van zichzelf misschien wel een hogere dunk gekregen. Want het is werkelijk in alle opzichten een prachtplaat ik vind het, eh, ondanks de, ja, ik vind het haar beste album. Ze heeft er natuurlijk niet zoveel gemaakt, drie maar. Maar ehm, ik vind het nog steeds, ik vind dit gewoon een fantastische plaat. alleen maar hele mooie nummers erop. Pearl heet het album en wij draaiden dus My Baby. Ehm, we gaan door met Paul Simon. One Trick Pony en het nummer wat we ervan doen heet Oh Marion. has got brains, he just don't use them, that's all. The boy has got brains, he just refuse to use them, and that's all. He says, the more I get to thinking, the less I tend to laugh. The boy's got brains, he just abstains. he has got a heart, but it beats on his opposite side. It's a strange phenomenon the laws of nature define. He said it's a chance I had to take. So I shifted my heart for its safety's sake. The boy's got a heart, but it beats on his opposite. Oh, Marion, I think I'm in trouble here. I should have believed you when I heard you sing it. disguise. Yes, the boy's got a voice, but his words don't connect to his eyes. He says, Ah, when I sing, I can hear the truth auditioning. The boy's got a voice, but the voice is natural. Simon is altijd dat de man eh, toch wel heel veel verschillende muziekstijlen aan kan. Eh, soms is het lekker, lekker poppy of een beetje reggae-achtig of gewoon gezellig. En, en aan de andere kant klinkt het weer lekker jazzy en zo. Eh, nou ja, en Latijns-Amerikaans doet hij ook vaak. En... Ehm, dat, dat album Graceland natuurlijk, met die Zuid-Afrikaanse muzikanten. helemaal geweldig. dit is ook heel mooi. Het is niet, niet een van zijn bekendste LP's, laten we dat eh, stellen. Maar het is wel een hele beste LP. Er staan hele mooie liedjes op. En dit heette dus Oh Marion. Uit het album One Trick Pony. We gaan door met David Crosby. En hij vraagt zich af wat hun namen waren. Nou ja, als je zoveel muzikanten op je LP gebruikt, dan kan ik me wel voorstellen dat je misschien eens een naampje vergeet. Hè? Toch? Ja, zou best kunnen. Ja, Sly was iemand over. Dus hij vraagt zich af, what are their names? David Crosby. If I could only remember my name. Dat is de titel van het album. Hm. de makkelijkste muziek om naar te luisteren. Maar wel mooi natuurlijk. Eh, en dat kan nou eenmaal in dit programma. Dat is zo lekker. Hè? Je kunt alles draaien. Dat is wel mooi. Ehm, David Crosby, if, eh, What Are Their Names? Is een track van het album If I Could Only Remember My Name. En ehm, ja, ik vond het gewoon eh, lekker klinken. En het is toch wel verwonderlijk dat een album met deze muziek erop... Want het is nou geen dansmuziek. Het is ook niet echt dat je denkt van, goh, het is rock. Het is toch echt wel, het is allemaal een beetje dromerig hier en daar en zo. Eh, het album werd toch in Amerika in de album 200, de, de album Hot 200... werd er toch nog 12 en dat is toch wel aardig wat voor zo'n zo'n plaat als dit. Ja, ik vind, het, ik vind het heerlijke muziek. Ik zit er heerlijk ben weg te dromen. Ik moet af en toe tegen het eind van het nummer... moet Angela me weer even wakker. Hé, hey, wakker! gaat het nummer zo verlopen? anders val je lekker in slaap. Lekker, lekker wegdromen zo. Hè? Toch? Ja, dromen van een mooie auto bijvoorbeeld. Dat is wel leuk. Ja, niet dat mij nou auto's zoveel zeggen, maar eh, ja, dat, eh, dat kan je doen. En eh, Janis Joplin, dames en heren, gaan we weer doen. En eh, die droomt ook van een mooie auto. En die droomt van een kleurentelevisie. En eh, van een nachtje in de stad en zo. Eh, het was een van de laatste liedjes die zij opnam voordat ze stierf. het, is, het is een heel leuk nummer. Het enige instrument wat je erop hoort is voetgestamp. want er komt geen band aan te passen. zingt het gewoon echt helemaal in haar eentje. Zonder enige vorm van begeleiding. Met alleen een beetje getik geloof ik. En het is wel heel erg mooi. Uh, u kent het allemaal. Mercedes-Benz is Janis. Nog een keer. Gezellig. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord. Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? <laughs> Oh god, dat staat de microfoon dicht. Nou ja, oké. <clears throat> Eh, oh lord, woont je bij me een Mercedes-Benz. Helemaal in haar eentje. Met alleen een beetje voet getikt erbij. En eh, voor de rest helemaal niks. Gewoon een prachtig liedje. Oh lord, woont je bij me een Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. Ja, eh, dan moet je een beetje opvallen. Dus als alle vrienden Porsches rijden, dan moet jij Mercedes hebben natuurlijk. Ja, <clears throat> dan gaan wij met een fiets. <laughs> veiliger. Veel veiliger zelfs. Oké, Paul Simon gaan we weer doen. En ehm, eh, daar draaien wij van het album One Trick Pony... draaien wij Ace in the Hole. Hier is Paul Simon. Ace in the Hole. so I don't really know. Maybe some Christmas if I'm sick and lonely will look up my number, call me on the phone and say, hey. emergency back row. I got $200, that's the price on the street. Uh, if you want to get some quality, that's the price you got to meet. And the man says, Hey, Junior, where you been so long? Don't you know me? I'm your ace in the hole. I'm talking about ace in the patient holes that I knew that I was crazy. So I never lost my self-control. I just walked in the middle of the road. I'd sleep in the middle of the bed. I'd stop in the middle of the steps when the voice in the middle of my head said, hey. passing verhaal van een band is, er zijn ook sommige eh, opnames nu eh, live of misschien wel gefaked live, dat weet ik zo niet. Maar in ieder geval, ehm, het is een, een heerlijke plaat. Eh, One Trick Pony van Paul Simon met natuurlijk de grote hit die straks nog gaat komen. Want die, die bewaren we natuurlijk lekker voor het laatst. Lekker swingend nummer. En wij gaan door met Dave Crosby natuurlijk, want we moeten per slot lekker bezig blijven. In dit fantastische gebeuren allemaal. En... Ehm, van eh, Dave Crosby gaan we een prachtig liedje draaien. Eh, dat heet Traction in the Rain. Traction in the Rain. Komt van het album If I Could Only Remember My Name in 1971 is dat uitgebracht. Ehm, nadat eh, de heren Crosby, Stills, Nash en Young gewoon na een lange tournee even dachten van... jongens, even niet. En toen zijn ze alle vier de studio ingedoken voor het maken van soloplaten. Neil Young kwam toen met After the Gold Rush. Uh, Graham Nash kwam met Songs for Beginners. Graham Nash of uh, Steven Stills, die kwam met Steven Stills. En David Crosby natuurlijk met deze plaat. If I Could Only My Name. Nou, van het album Traction in the Rain. Hier is David Crosby. the strength to go back to where it all began. It's hard enough to gain an attraction in the rain. You know it's hard. another city day. Rain. Traction in the Rain heet het liedje van Dave Crosby. Van het album If I Could Only Remember My Name. Ja, nou, als je dat al niet meer weet, je naam. Um, maar laten we het tempo weer een beetje opschroeven, jongens. Want we zijn zo langzamerhand een beetje natuurlijk eh, toegekomen aan de grote hits van de platen. Je weet het, die doen we zo'n beetje eh, tegen het eind. Niet helemaal tegen het eind, want dan kun je ze vaak niet helemaal meer draaien. Dat is zo jammer. Het album van Crosby bevat niet echt een hit, want er is geen single van uitgebracht. Eh, dus dus dat, dat, daar, daar kun je geen grote hit van draaien. Eh, van Janis Joplin kan het natuurlijk wel. Haar meest, denk ik toch haar meest bekende nummer wel. Eh, geschreven oorspronkelijk door eh, Chris Christofferson. maar de uitvoering, de uitvoering van Janis is natuurlijk gewoon de ultieme versie, zou je kunnen zeggen. Prachtig nummer. En we gaan het met plezier draaien voor u. En ik hoop dat u er met plezier naar luistert. Me and Bobby McGee. Hier is Janis Joplin van het album Pearl. busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. for me and my Bobby again. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby baby kept me from the cold. me and eigenlijk. Zo'n zo, zo 13 dozijn uh, country liedje. Maar als je dan deze versie nog hoort, dan denk je van nou, uh, Janice heeft het toch aardig, eh, aardig omhoog getild, dit prachtige nummer. Ehm, me en Bobby McGee, Janis Joplin van het album Pearl. Ehm, ja, ik heb u nog één ding niet verteld. En dat moet ik u toch wel even vertellen natuurlijk. Dat is zo ongeveer de muzikanten die een beetje meedoen op die plaat van, van Paul Simon. Want dat had ik u nog niet verteld. Dus laat ik dat nu nog eventjes doen. Dat is misschien toch wel handig, als u dat weet. Ehm, het eh, zijn veel de vaak, eh, veel, heel vaak dezelfde mensen. In ieder geval, de vocalen zijn natuurlijk allemaal Paul Simon samen met Richard T. Verder de, eh, de drums op alle nummers was Steve Gadd. Dat is toch wel eh, de favoriete nummer van de favoriete drummer van Paul, Paul, Simon. En dat is wel een beroemde drummer, ook in Zandvoort. Want eh, de laatste, twee, eh, laatste paar cd's van Alain Clark heeft Steve Cat ook op meegedrumd. Dus dat is bepaald geen kleine jongen te noemen. Ehm, verder hadden we dan de gitaars, Dat was Eric Gale. De, of de elektrische gitaren, de akoestische uh, Hugh McCracken heeft dat onder andere gedaan. En Paul Simon zelf natuurlijk, wat dacht je. De bas eh, Tony Levin. Verder eh, percussie, dat was onder andere Ralph McDonald. verder background vocals natuurlijk allemaal Paul Simon. En van het volgende nummer, wat we nu gaan draaien, de grote hit van deze plaat, was het blazersarrangement van Dave Grusin. En ja, die kent u dus langzamerhand ook natuurlijk. Tenminste, als u Zandvoort Lunch regelmatig eh, beluistert. Want de tune daarvan, dat is ook Dave Grusin. Ja, Dave Grusin is weer zo'n man die heel veel... ehm Filmmuziek geschreven heeft. Heel veel. Echt heel veel filmmuziek. Onder andere eh, uit de film Sint Elsewhere. Eh, de tv-serie Sint Elsewhere. Kunt u zich misschien nog herinneren. Eh, het thema daarvan dat was ook van Dave Cruisen. Verder uit de film Woman in Love heb je het prachtige nummer The Mountain Dance. En nou ja, zo zijn er nog veel nummers, muziek te noemen... waarin Dave Cruisen een hele grote rol heeft gespeeld. En bij dit nummer heeft hij dus het blazersarrangement geschreven. We hebben het natuurlijk over de hit van, eh, eh, van het album One Trick Pony. Late in the Evening. Paul Simon. next door. My mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music seeping through. The next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling alright. I'm with my boys and with my troops, yeah. And down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound. Evening. Paul Simon van het album One Trick Pony. En als ik dan eh, eens even op de klok neus, dan zie ik dat we er alweer, eruit, de, dat we er alweer doorheen zijn. Ja, het gaat snel, het gaat leuk, maar eh, we zijn klaar. Eh, we gaan nog uh, eventjes één nummer voor u draaien. We gaan eruit. Kunnen hem niet meer helemaal draaien helaas, maar we doen het toch maar wel. David Crosby, Song with No Words, Trees with No Leaves. Hier, dit, was, eh, dit waren ze, de vinyljaren. We zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. En tot ziens maar weer. Hier is nog één keer Dave Crosby.